Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Iran zijn meer dan 260 mensen opgepakt die demonstreerden tegen het regime, melden lokale Iraanse media. Zaterdag was het precies een jaar geleden dat de Iraanse vrouw Masa Amini overleed in haar cel. Ze was kort daarvoor opgepakt omdat ze haar hoofddoek te los droeg. Om haar en andere slachtoffers van het regime te herdenken gingen mensen dit weekend de straat op. Met de ruim 260 aanhoudingen willen de Iraanse autoriteiten nieuwe protesten voorkomen. De Britse omroepen BBC, Channel 4 en het moederbedrijf van productiemaatschappij Endemol doen onderzoek naar hun oud-presentator Russell Brand. Gisteren werd bekend dat hij wordt beschuldigd van verkrachting en ander seksueel wangedrag. Brandt maakte bij de bedrijven radio- en televisieprogramma's. Russell Brandt ontkent de beschuldigingen. In Noord-Syrië en Irak zijn vandaag Turkse droneaanvallen gemeld op Koerdische strijdgroepen. Bij de aanval in Irak kwamen volgens persbureau Reuters drie mensen om het leven. Het gaat om strijders van een aan de PKK geleerde Koerdische militie. De PKK wordt door Turkije, de EU en de VS beschouwd als een terroristische organisatie. In Noord-Syrië zijn vier doden gevallen. Turkije voert al jaren aanvallen uit op Koerdische strijdgroepen. De Turkse regering heeft niet gereageerd op de beschuldigingen. De belangrijkste Nederlandse toneelprijzen, de Theodor en de Louis Door... gaan dit jaar naar Mariana Aparicio en Ilko Smits. Aparicio krijgt de prijs voor haar rol in De Jaren van het Nationaal Theater... gebaseerd op het gelijknamige boek van de Franse Nobelprijswinnaar Annie Ernaux. En Smits voor zijn rol in het stuk Geschiedenis van Geweld van toneelschuurproducties... naar de autobiografische roman van de Franse schrijver Eduard Louis. Vanaf volgend jaar worden de acteerprijzen genderneutraal.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 ZFM. Zon, zee, zandvoort en zon. know what she needs. Uh. she just want the fame. I know what she thinks. Oh, give it little taste, running back to me. Oh, put it in the veins, pray it's all to keep. Ooh, ooh, every night, every night. She prays to the sky, flashing lights. It's all she ever wants is begging on her knees to be popular. That's a dream to be popular. on top of me, money on top of her.